Zijn naam was Hendrik Haverkamp, een kleine veertig jaar. Het hele dorp dat kende hem al, want altijd was hij al door. Als hij door het derp heen kwam, dan ging het van kiekers door. De heiden maven druk met de petten over Zijn moeder was vrouw Haverkamp, wie den ziet bekend. Die had het van geen vreemden, dat prachtig talent Hij zong van la Op zinnerend derp kwam hij langs de kroeg. Ze trokken hem naar binnen toe, alhoewel het door niet hem vroeg. Door mossen vallen drinken, dat was ze niet gewoon. En toen hij later op huis aanging, was ze uit zijn gewone doen. Hij zag twee felle lampen de tussen deur, je knalden op een auto, maar niks raken zien hummer En die zong van la la la. Maar toen er later bekennis kwam, toen hadden het niet deur. De dokter kon niet helpen, die ging de onder deur. De familie stond aan beide, wat gesnotter, wat gezeur. Maar wat Hendrik nooit verloor, dat was zijn goed humeur en die zong